10 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Italiaanse regering overweegt om bezoekers van 11 noordelijke provincies in Italië... alleen nog toe te laten als dat strikt noodzakelijk is. Verschillende Italiaanse media hebben een voorstel ingezien... waarin staat dat mensen straks Lombardije niet meer in of uit mogen. Daar en in andere gebieden zouden zwembaden, musea en sportscholen hun deuren moeten sluiten. Ondertussen is het aantal besmette mensen in Italië opgelopen tot bijna 5900. Duizend meer dan gisteren. Lodewijk Asscher wil opnieuw de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid worden. Dat zei hij op het ledencongres in Nieuwegein. Hij zei daar ook dat hij verwacht de verkiezingen van volgend jaar maart te gaan winnen. Asscher was bij de verkiezingen in 2017 ook nummer 1 op de kandidatenlijst. De PvdA leed toen haar grootste verlies ooit... en zakte van 38 naar 9 zetels in de Tweede Kamer. In Brazilië is een vrouw van 52 veroordeeld tot 12 jaar cel... wegens de moord op haar Nederlandse vriend. Het lichaam van de 73-jarige Hans van Denderen... werd in 2018 gevonden vlakbij Sao Paulo. Omdat de Braziliaanse politie niet wist wie hij was... werd de man als onbekende begraven. Kennissen van de Nederlander werden achterdochtig... toen er via zijn telefoon berichten werden verstuurd... dat hij in Nederland zou zijn. Al snel werd zijn Braziliaanse vriendin opgepakt. Zij bekende hem te hebben vermoord. Ze deed dit uit wrok omdat hij een einde wilde maken aan de relatie. En dan voetbal. AZ heeft op simpele wijze met 4-0 gewonnen van ADO Den Haag. De Alkmaarders hadden weinig te duchten van ADO... en stonden na 19 minuten al met 2-0 voor. Door de overwinning voert AZ eventjes de eredivisie aan. Om kwart voor negen is de wedstrijd Heerenveen-Ajax begonnen. Als Ajax wint, zakken de Alkmaarders op doelsaldo naar plek 2 in de eredivisie. Vitesse heeft het Eredivisie-duel met FC Twente vanavond met 1-0 gewonnen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen. Vannacht is het op de meeste plaatsen bewolkt, maar wel droog. De temperatuur daalt naar 6 graden. Morgen regen en wolken, pas later op de dag af en toe een zon.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 All through that Donna Summer. Synthesize me, despise me, but can't magnetize me. Yeah. Studio 54 baptized me. And you, wasn't I the one that helped you lace up your dancing shoes? So you could stomp up out that closet? Said you'd never apologize for being gloriously gay, nor did you give a Diana Ross clock when you cha-cha-cha your way into the loft and let David massage your bony end? trance and garage. I love that. But don't forget, my maiden name is Disco.